Collega Hendrik Willem Hof staat voor het pand. Uiteindelijk zal de politie het hier eh, gaan overnemen... en zal er onderzoek gedaan worden hier op de plek eh, achter me. Natuurlijk moet er ook worden opgeruimd. Ik heb mensen van de verzekeringsdienst eh, ook al gezien... om de schade op te nemen. Er zal nog ja, de hele dag en de hele week misschien wel hard gewerkt worden... Ja, om dit allemaal eh, te gaan herstellen. Drie mensen zijn nog vermist. En de veiligheidsregio houdt er rekening mee dat zij nog in het pand zijn... en het niet hebben overleefd. Het nieuwe kabinet moet een stuk meer doen om ervoor te zorgen dat we gezonder gaan leven. Dat zegt een belangrijke adviesclub. En dan gaat het niet om een extra appeltje of meer sporten, maar juist ook om armoede. Want de rijkste mensen leven nu een stuk langer, zeggen ze. Dat is een aanzienlijk verschil en eh, dat komt bijvoorbeeld eh, doordat eh, er verschillen zijn in de omstandigheden waarin mensen opgroeien. Eh, verschillen in, eh, in de arbeidsmarkt, in eh, inkomenssituaties. Het nieuwe kabinet moet dus bijvoorbeeld onderzoeken of bedrijven sneller een vast contract kunnen geven, zodat mensen daar minder stress van hebben. Een nieuwe film die vanaf donderdag in de bios te zien is... zorgt voor zorgen bij dierenwelzijnorganisaties. De film Argyle gaat over de kat Alfie. Dat is een Scottish Fold, zo'n grijze kat met van die omgevouwen oortjes. En in de film gaat hij overal mee naartoe in een rugzak. En deze dierenarts is bang dat mensen nu massaal ook hun katten in een rugzak gaan stoppen. En dat is echt geen goed idee. Dat moeten we niet doen. Dat vinden katten niet leuk. Ja, en het tweede is eigenlijk nog belangrijker. Eh, de Scottish Fold, dat is die eh, kat met die schattige gevouwen oortjes. Eh, die heeft hij omdat hij een kraakbeenafwijking heeft. En eh, niet alleen zijn oren zijn afwijkend, maar ook al zijn gewrichten. De dierenorganisaties zijn bang dat mensen na het zien van de film ook zo'n Scottish Fold willen. Het weer nog, een grijze dag met vanochtend af en toe wat zon.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 I'll teach you what you want oh. things you need to know oh, Come in and shut the door yeah. Let's get this party going Oh, come on, In the morning, in the evening, oh, in the nighttime, gotta have it.